Clemens Peters met het NOS Journaal. Veehouders over WHO stoppen met het gebruik van antibiotica bij gezonde dieren. Alleen dieren die echt ziek zijn zouden antibiotica mogen krijgen. Antibiotica wordt nu onder meer gebruikt om dieren preventief te beschermen tegen ziektes... en ook wordt het toegediend om dieren sneller te laten groeien. Door het vele gebruik worden steeds vaker bacteriën resistent tegen antibiotica... waardoor ze niet meer te bestrijden zijn. Het aantal klachten over seksueel ongepast gedrag binnen de BBC is sterk gestegen de laatste tijd. De Britse omroep onderzoekt momenteel zeker 25 meldingen. Vorig jaar werden maar drie klachten onder de loep genomen en in de jaren daarvoor bleef het bij een enkele melding. Overigens gaan niet alle klachten over incidenten uit dit jaar. Een deel van de meldingen zou betrekking hebben op eerdere jaren. President Trump heeft een onverwacht bezoek aan het grensgebied tussen Noord- en Zuid-Korea af moeten blazen vanwege de mist. Hij was al met een escorte op weg naar de gedemilitariseerde zone, maar het zicht was te slecht om door te vliegen. Trump maakt een twaalfdelige reis door China. Later vandaag vliegt hij daar naartoe. De Amerikaanse astronaut Richard Gordon is overleden. Hij maakte deel uit van de Apollo 12, die als tweede op de maan landde. In 1969 was dat. Terwijl zijn mede-astronauten op de maan onderzoek deden... draaide Gordon met hun ruimtemodule rondjes rond de maan. Richard Gordon is 88 jaar geworden. In Duitsland is een vrouw veroordeeld tot levenslang voor de moord op haar man. Die liet ze uitvoeren door haar minnaar op het moment dat ze seks had met haar man. De minnaar sneed de keel van haar man door met een machete. In de rechtbank ontkende de vrouw dat ze haar man dood wilde. Volgens haar waren zij en haar man tijdens de seks overvallen. Het weer. Veel bewolking en in het zuidoosten lichte regen. Vanmiddag meest droog, met in het westen kans op zon. Het wordt zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Nog niet veel bijzondere files in de Randstad. De meeste vertraging op Ta 4 van Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoude 7 kilometer.